Ook reageert hij op de kritiek die Israël heeft op Qatar. Hij noemt dat vooral ruis... In Israël zijn eerder deze maand twee naaste medewerkers van Netanyahu opgepakt... omdat ze betaald zouden worden om positieve berichten over de bemiddelaars van Qatar de wereld in te helpen... en negatieve berichten over Egypte. In Vaticaanstad heeft paus Franciscus een deel van de traditionele paaszegen Urbi et Orbi uitgesproken. De 88-jarige Argentijn deed de zegen vanuit een rolstoel voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein. Het was tot het laatste moment onduidelijk of de paus daadwerkelijk aanwezig zou zijn. Franciscus kampt nog altijd met gezondheidsproblemen nadat hij in februari werd opgenomen in het ziekenhuis met een levensbedreigende dubbele longontsteking. Vanochtend had paus Franciscus een korte ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Vance. In Australië zijn de afgelopen dagen zes mensen verdronken door hoge golven. Alle slachtoffers kwamen om nadat ze van rotswanden door de zee... door de golven in zee werden geslagen. Het oosten van Australië heeft te maken met harde windstoten. De autoriteiten roepen op om niet naar de kust te gaan of extra voorzichtig te zijn. In het centrum van Rotterdam is gisteravond geschoten. Een groepje jongens stapte uit de tram bij het Hofplein en schoot op een ander groepje. Vier verdachten zijn opgepakt. Ze zijn allemaal minderjarig. Een van de verdachten had verwondingen aan zijn gezicht, zegt de politie tegen Omroep Rijnmond. Hoe de jongen aan de verwondingen komt, is niet duidelijk. Mogelijk heeft de schietpartij te maken met een steekpartij eerder die avond, ook in Rotterdam. Daarbij raakte iemand gewond. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Maar in de loop van de middag trekken vanuit België wolkenvelden over en kan er een bui vallen.